uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Amerika staat er beter voor dan ooit, was de boodschap vannacht van president Trump in zijn State of the Union. In het congres zei Trump dat de wereld nu opkijkt tegen de VS. Opvallend was de interactie met Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het huis. Toen Trump haar een kopie van zijn toespraak gaf, stak ze haar hand uit, maar de president schudde die niet. Na de toespraak verscheurde Pelosi haar kopie. Rolf B., de Nederlandse atleet die in Hongarije wordt vervolgd voor drugshandel... schrijft aan het Hongaarse OM dat hij een gigantische fout heeft gemaakt. Dat meldt de Volkskrant. Het OM bepaalt vandaag of de 22-jarige G. langer vast blijft zitten. Hij werd in augustus samen met een schoolvriend opgepakt bij muziekfestival Siget. Ze hadden voor honderdduizenden euro's aan drugs bij zich. Volgens minister Dekker hebben de afgelopen maanden 500 mensen gebeld... met het meldpunt gedwongen adoptie. Hij vindt dat een hoog aantal. Meldpunt onderzoekt gevallen waarbij moeders tussen 1956 en 1984... gedwongen werden hun kind af te staan. Dekker wil onder meer duidelijkheid krijgen over de rol van de overheid. Het meldpunt is er nog tot juni. Kamerlid Femke Merel van Koten is overgestapt naar 50PLUS. Vorig jaar vertrok ze bij de Partij voor de Dieren... omdat ze het niet eens was met de partijkoers. Wel behield ze haar kamerzetel tot woede van haar oude partij. Van Koten overwoog een eigen partij op te richten... maar dat bleek niet realistisch, zegt ze in een interview met het AD. In Limburg worden dijken bewaakt en zijn pompen geplaatst bij de Maas vanwege hoog water. De afgelopen dagen heeft het flink geregend in het stroomgebied van de Maas. Rijkswaterstaat rekent vanochtend bij Maastricht daarom op ongeveer 1800 kub water per seconde. Normaal gesproken is dat zo'n 200 kub. Het weer nog, droog en wisselend bewolkt vandaag. De meeste zon is in het noordoosten van het land en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vanochtend nauwelijks vertraging. Een korte file op de A7 Zurich-Hoorn bij Den Oever... en op de N201 voor de aansluiting met de A2.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 Right Rain dropped up and chase through. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. I know you ain't afraid to pop pills. Williams. Kel. Dit was het weer lekker vroeg, lekker wakker worden hier bij ZFM. Roy van Buring ook in de studio.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 Jonathan Jeremiah. Hier bij ZFM waar het kwart over acht is. Buiten is het 2 graden officiële ZFM thermometer. Het wordt vandaag 7 graden. Blijft lekker rustig en droog. Ja, en dan heb ik een nieuwe plaat voor je. En ik weet het nog niet. Ik draai hem. Je moet hem volgens mij een paar keer horen. Het is de nieuwe Dua Lipa. Hij is eergisteren uitgekomen. En hij is wel lekker, maar het is even wennen. Hier is hij bij ZFM Physical, de nieuwe Dua Lipa. sleep when I got you next to me. Ja, dat was hem, de nieuwe Dua Lipa hier bij ZFM, waar het 18 over 8 is. En op de achtergrond hoor je ze alweer terug naar de jaren 80 met Badana Rama. Oorspronkelijk een Nederlandse hit, hier is hij, Venus. fm Hier is David Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg gefeliciteerd met jullie 30-jarig bestaan. Wat een mooie mijlpaal. En dat voor een omroep die zo ongelooflijk veel doet en betekent in Zandvoort. Daar mag Zandvoort en daar mogen jullie heel trots op zijn. Een hele fijne uitzending op 9 eh, februari. De groeten. dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Yeah. en Smokey van Toons and I, de meest gedraaide plaats hier op ZFM in 2019. En daarvoor hoorde je burgemeester Molenburg over ons jubileum. En de uitzending waar hij refereert is de komende zondag van 5 tot 7 ben je van, van 5 tot... Sorry, Roy, kijk me ook helemaal aan. Van 3 tot 5 ben je van harte welkom hier in de studio om mee te kijken bij de radio. Daarover straks meer. Nu gewoon lekker door met die andere bassist. I Wish van Stevie Wonder hier bij ZFM waar het half negen is. En eh, ja, als je wilt kun je natuurlijk vanavond weer naar de film, naar de Goldfinch bijvoorbeeld in Circus. Om half acht begint dat en dat is een film waar het puttertje van Fabricius centraal staat. En over film gesproken, dit is de titel van True Blood. every shadow filled up with doubt Don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. things with you bij ZFM, waar de zon inmiddels op is in Zandvoort. Dus alle vampieren zijn er binnen. Gaan wij lekker door met de oude plaat van Joe Torres. Hier is die. Goedemorgen Zandvoort. linda, mi And I say to get out of my way, ah, get out of my way. Madonna, en me. que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho sarampióncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó. lo... Ja, dat is lekker wakker geworden. Joe Torres hier bij ZFM, waar het 6 over half 9 is. En uh, ja, we blijven gewoon lekker met vrolijke muziek hier doorgaan, zoals deze. Van Zas met Cheveux. Lekker Frans liedje hier op de ochtend was een lekkere dag vandaag. De zon is al op. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. lekkere vrolijke muziek hier bij ZFM in de ochtend. Zaas met Jeve. Ja, we blijven gewoon lekker doorgaan. We geven een beetje gas. Hier zijn de B-52's. back. on me. grow Here, lang long? En de zon komt door hier in Zandvoort, waar het bijna tien voor negen is. Gaan we lekker door naar Mexico. Hoor je hem down in Mexico. Die zijn de coasters. Goedemorgen Zandvoort. cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. winked his eye and said, Man, be cool. He wears a red bandana, plays the blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. In Mexico. All of a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. come with me to the bar, south of the border, that is. <laughs> Mexico. Yeah, it's Mexico. And you can get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. De <laughs> Coasters Down in Mexico uit de Tarantino-film Death Proof. En als je die film gezien hebt, dan kun je die scène heel goed herinneren. En als je dat niet weet, ja, dan zou ik echt maar een keer gaan kijken. Goed, gaan we lekker door met een Duitse plaat. De grote hit van afgelopen zomer in Duitsland. Juju met Vermissen. Hier is die bij ZFM waar het 10 voor 9 is. Weißt du nog als we aan meer waren, baby... Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und es mehr Salz Hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft Mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen Guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbos und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Augenringe spiegeln sich in meinem Glas. Ich hab dich gehen lassen wie ein Feigling. Und ich warte auf ein Signal, nur noch ein letztes leicht. Denn mir ist klar, es wird nie mehr wie es war. Es ist nachts, ich bin wach und ich denk an dich. Denk an dich. Wie kann man jemand so krass vermissen wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen? Krass vermissen. Jojo mit Vermissen, speziell für unsere deutsche Gäste hier in Sandvoort. En wij gaan lekker door met de Outcast hier bij ZFM... waar we richting de klok van 9 uur gaan. De zon schijnt boven Zandvoort. Lekkere zomerse muziek hoort er daar eigenlijk bij. We doen net of het zomer is. Hier is de Outcast. I like the way you move. Goedemorgen Zandvoort. ready for action. Nip it in the bud, we never relaxing. Outcast is everlasting, not clashing, not at all. But see, my n- went to do a little acting. Now that's for anyone asking. Give me one Drip, drip, drop, there it goes an orgasm. Now you out the side of your face, we tapping right into your memory banks. Thanks. So clicking the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS bass? But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS bass? All night, all that the girls all pause with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. When I was looking at them, they're there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girl, big girls need love too, no discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat, you big freak. Skinny, slim women got the so within them, you can them lift them, them give them something to remember. Hell out timber when you fall through the top shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. But let me listen to the story you tell. He can make moves like a person in jail on the low. All that, all that. Outcast hier bij ZFM waar het 3 voor 9 is. We gaan langzaam naar de klok van 9 uur. Even nieuws en dan wat eh, reclames. En dan ben ik weer bij je terug. En dan beginnen we met een lekkere dance zoals altijd. Maar nu eerst nog even lekker om het uurtje uit te waaien. Of uit te lopen, of hoe je het ook maar noemt.